Die bedrijven willen heel graag van het gas af, maar hebben door het stroomtekort geen idee waar ze aan toe zijn. Op dit moment willen de bedrijven graag zicht hebben op wanneer ze dan wel een aansluiting krijgen. En dat is iets waar we samen met de netbeheerders aan werken. Hoe krijg je dat voor elkaar? Dus we willen dat daar harde afspraken gemaakt worden tussen netbeheerders en bedrijven, zodat bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Ondertussen moeten deze bedrijven wel CO2-belasting blijven betalen, omdat ze nog altijd gas gebruiken. In een studentenflat in Tilburg zijn 23 woningen onbewoonbaar na een grote brand vannacht. Die brak uit op de vijfde verdieping. In totaal werden er 50 appartementen in Tilburg ontruimd. Er raakte niemand gewond. Het is definitief. President Lukashenko is de winnaar van de verkiezingen in Belarus. Dat was ook niet zo spannend. Lukashenko is al 31 jaar aan de macht en het stond al vast dat hij opnieuw de verkiezingen zou winnen. Tegenstanders zitten of in de cel of zijn het land uitgevlucht en onafhankelijke media zijn daar verboden. Zal je net zien, heb je een onvoldoende op je toets gescoord? Zitten je ouders al thuis om je helemaal uit te horen hoe dat nou weer is gekomen? In Zeist gebeurt dat in ieder geval niet meer. Op het Jordan Lyceum kunnen ouders namelijk niet meer naar de cijfers van hun kind kijken. Ze deden dat eerst op proef, maar voeren het nu definitief in. Want het werkt best goed. leerlingen die vinden het heel fijn dat ze op een eigen gekozen moment over hun cijfers kunnen praten. En dus niet dat ze al thuiskomen en dat ouders klaar zitten met... nou, leg maar uit wat, voor cijfer je hebt. Maar ook dat ouders zeggen... ik heb eh, trots ervaren bij mijn kind die een goed cijfer haalde... en dat met trots aan mij kon vertellen. Ja, en dat zorgt er ook voor dat scholieren veel minder last hebben van prestatiedruk. Bij de helft van de kinderen was dat het geval. Het weer dan, het wordt op steeds meer plekken droog. Later hier en daar wel weer een bui. En ook de zon, die komt er af en toe doorheen. Het kan flink hard waaien langs de kust. En het wordt ongeveer een graad of 11 vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam 4 kilometer file tussen Assendelft en Knoop Zaandam. 21 kilometer langzaam rijdend verkeer op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Akersloot en Knoop het Raasdorp. Op de N203 Alkmaar Amsterdam bij de N246 3 kilometer file. N207 Alfa aan de Rijn Hillegom bij de A4 7 kilometer file. Op de N247 Hoorn Amsterdam bij Broek in Waterland Noord 5 kilometer file. En op de N516 Zaandam-Oostzaan staat bij de aansluiting met de A8 2 kilometer file.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 Daar raakte niemand gewond. Deze week worden zes Israëlische gegijzelden vrijgelaten uit de Gazastrook. Dat heeft premier Netanyahu vannacht bekendgemaakt. Donderdag komen de eerste drie vrij en zaterdag de andere drie. En zo'n 400 bedrijven die veel energie verbruiken... kunnen niet van het gas af... omdat ze geen zware elektriciteitsaansluiting kunnen krijgen. Daarmee gaat driekwart van de verduurzamingsplannen... van de regionale industrie niet door. Het weer geregeld zon, maar af en toe ook een bui met kans op onweer. Het wordt 9 tot 12 graden.